een Klomp met het NOS-journaal. In Nigeria zijn zeker 48 doden gevallen bij een botsing tussen een met brandstof gevulde tankwagen en een vrachtauto. De vrachtwagen vervoerde vee en een onbekend aantal reizigers. Na de botsing explodeerde de tankwagen, waarbij mogelijk nog een aantal andere auto's in brand is gevlogen. De tientallen verkoolde lichamen zijn begraven in een massagraf, meldt het Duitse persbureau DPA. Het ongeluk gebeurde in het noorden van Nigeria. Rusland heeft vannacht het Roemeense luchtruim geschonden, meldt het ministerie van Defensie in Boekarest. Een Russische drone, gericht op Oekraïne, kwam vermoedelijk in onbewoond gebied in Roemenië terecht. NAVO-lid Roemenië heeft Rusland opgeroepen te stoppen met herhaaldelijke schendingen van het luchtruim. Gisteren kwam ook een Russische drone in Letland terecht. Ook daar loopt een onderzoek naar. De Britse basgitarist Herbie Flowers is overleden. Flowers werkte met artiesten als David Bowie, Paul McCartney en Elton John. En aan Flowers wordt de beroemde baslijn toegeschreven in Walk on the Wild Side... een wereldhit van Lou Reed begin jaren 70. Herbie Flowers was 86 jaar. Yannick Sinner heeft de US Open gewonnen. De als eerste geplaatste Italiaanse tennisser won in drie sets van de Amerikaan Taylor Fritz. 6-3, 6-4 en 7-5 was de tweede Grand Slam finale van de 23-jarige Sinner. Eerder dit jaar won hij de Australian Open. Sinner verloor dit jaar maar vijf van de 60 partijen. En naast zijn twee Grand Slam titels wist hij nog vier ATP-toernooien te winnen. Waaronder dat van Rotterdam. In Parijs is met de slotceremonie een einde gekomen aan de Paralympische Spelen. De Nederlandse sporters behaalden 27 gouden, 17 zilveren en 12 bronzen medailles. Daarmee eindigt Nederland op de vierde plek op de medaillespiegel. De hoogste eindklassering in 48 jaar. Het weer in het zuidwesten vanavond buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen ook buien, soms even zon. Het wordt wat koeler dan vandaag, zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed. back in the day. Seemed like everything was okay. Yeah. <laughs> I said I remember the time I was a little boy, dreaming of being a man. <laughs> I was so young, convinced I knew it all. But people didn't understand. No, no one did what we did back then. We had it all so figured out. <laughs> The world at our feet, our hearts on the street, the only thing we cared about. Yeah, yeah, yeah.